hadden zij hun schamelbrood. Dagelijks ging hij kolen delven in de klauwen van de dood. Dagelijks ging hij kolen delven in zij hun jongen. Met veel zorgen grootgebracht. En nu zou hij met zijn vader meegaan in de donkere schacht. En nu zou Op een zekere morgen ging hij met zijn vader naar de mijn. Trots omdat hij nu een man was en zijn oudersteun steun kon zijn. Ze gaven hem een mijnland met het nummer 108. En toen werd hij met de anderen diep de aarde Wat zwoegden daar de werkers met een zweet gekronde rug. Plots een knauw en toen een noodkreet naar de hoofdschacht red vlug. Plots een knauw en toen de schacht bleek het dat men iemand miste. Dat was nummer 108. Bleek het dat men iemand miste. Dat was nummer 108. Stil werd nu een grijze vader in de mei met zijn verdriet denkt waarom zijn kind moest sterven en de dood hem leven liet. Denkt waarom zijn kind moest sterven leven,